je Kunnen met het NOS-journaal. Tot een schandaal rond Cambridge Analytica, dat zegt Facebook tegen de NOS. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers... voor onder meer politieke advertenties. Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen, zegt Facebook. Eerder werd gesproken over 50 miljoen mensen... Facebook heeft geen precieze aantallen. Dat komt doordat Cambridge Analytica gebruik maakte van een app... die niet alleen van de gebruiker zelf data verzamelde, maar ook van diens vrienden. De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over de aangiftes tegen Alexander Pechtold om zijn appartement in Scheveningen. Dat kreeg hij van een Canadese ex-diplomaat en daarmee zou hij zich mogelijk hebben laten omkopen. Er zijn ruim 200 aangiftes binnengekomen. Het OM is niet bevoegd om zo'n zaak te beoordelen als het om een politicus gaat. Procureur-generaal zal na zijn onderzoek de minister van Justitie informeren. Uiteindelijk neemt de regering of de Tweede Kamer een besluit over vervolging van Pechtold. Ruim 500 mannen die nog geen DNA hebben afgestaan in de zaak Nicky Verstappen... zijn door de politie gevraagd om dat alsnog te doen. Volgens het OM staat het overgrote deel van hen toch wangslijm af, meldt 1 Limburg. Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunsumer Heide. Een dag later werd het lichaam van de elfjarige jongen gevonden. De zaak is nooit opgelost, al is er wel DNA gevonden op de jas van Nicky. Er loopt ook een groot verwantschapsonderzoek. Daarbij wordt via de familielijn gezocht naar de eigenaar van het DNA-spoor. Een experiment van het kabinet om wiet tijdelijk te legaliseren... kan leiden tot allerlei rechtszaken, waarschuwt de Raad voor de Rechtspraak. De rechters zeggen dat de proef op gespannen voet staat met internationale verdragen... Het kabinet wil in zes tot tien gemeenten koffieshops vier jaar lang wiet laten verkopen zonder dat het strafbaar is. Het weer. Vanavond kunnen nog enkele buien voorkomen, mogelijk met onweer. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft bewolkt.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 is eh, Sanne van Vliet. Nee. Klopt. En, en dit is overigens dit nummer. Dat komt van een uh, cd die ze heeft gemaakt. Eh, Remembering Shirley Horn. Ja. En dit is dan ook met Marius Beets, Erik Ineke. die hier op meespelen.